De horeca is inmiddels alweer weken dicht. En het ziet er niet uit dat ze snel weer open kunnen. Deze cafébaas in Breda heeft zijn zaak daarom maar omgebouwd tot winkel. Ja, we hebben hier een selectie. Eh, je ziet een soort eh, soep, uh, Zeeuwse vissoep, courgette pesto soep. Uh, natuurlijk, daar is het nu weer voor. Maar met alleen het verkopen van soep redt hij het niet. Wat we hier doen is een, een, een druppel op een gloeiende plaat. Sterker nog het is eigenlijk vooral eh, bezigheidstherapie. Ik wil wel gewoon wat doen. Ik ben ondernemer geworden om eh, zelf eh, de broek op te kunnen houden. niet om nu stilletjes aan het infuus te gaan hangen. We houden ons beter aan de coronaregels, zegt het RIVM. Zo zeggen meer mensen dat ze drukke plekken vermijden. En 6 op de 10 laat zich testen bij klachten. Een maand eerder was dat nog maar 4 op de 10. Het onderzoek is een paar weken geleden gehouden. Afgelopen weekend was het wel weer druk in veel winkelstraten. Gaat echt niks boven Groningen, want het blijkt de gezondste stad van heel Nederland te zijn, blijkt het onderzoek. De wijken zijn ruim opgezet, er zijn veel fietspaden en er is ook nog eens genoeg plantsoengroen om in te chillen. Op nummer 2 komt Nijmegen op 3 Maastricht. En heb je in de week van 15 maart nog een gaatje vrij? De overheid hoopt dat je dan komt helpen in een stembureau. Door corona worden de Tweede Kamerverkiezingen uitgesmeerd over drie dagen. En dus zijn extra handen best welkom. En of het een beetje leuk is om te helpen. Het is prima, <laughs> prima taak om te doen. En eh, leuk dat je op deze manier nog iets bij kan dragen aan de verkiezingen ook. Je kunt bijvoorbeeld helpen met het tellen van de stemmen. En heb je meer tijd, dan kun je ook een hele dag aanschuiven in het stembureau. En dan kun je tot 150 euro mee verdienen. Het weer, het is grijs en koud en het kan een tijdje regenen. Ook morgen regent het, maar de zon breekt ook soms door. En het wordt al wat minder koud, 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Vooral op bruggen en viaducten is er kans op gladheid.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 Tu ne sauras plus rien d'une moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer. C'est la putain de la. Mais qui va se négliger Je vais pas me négliger. Euh, si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie, vie, vie. toujours j'aurai tout à pécher. Oui, oui, jolie nana, recherche jolie job. Comment on fait Je suis pas très mytho. j'ai le truc, je sens les people, les people. pas mal. Mais mais j'avoue que c'est mort. Toi, tu fous la merde, tu veux que j'avoue mes torts, Mais à qui tu vas la faire Moi, j'ai le mental, ouais, à qui tu vas la faire eh, Retour à la réalité. Moi, je retourne à la réalité. Ouais, j'ai le mental. À qui tu vas la faire À qui tu vas la faire Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait Je suis pas très mytho. Manger le truc, je sens les pipos. Ouais, les pipos. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op een aantal trajecten vielen vanochtend zo'n 40 treinen uit... door roosterproblemen bij spoorbeheerder ProRail. De verkeersleider meldde zich ziek en er was niet meteen een vervanger. Rond half elf waren de problemen opgelost. De leden van Forum voor Democratie gaan bepalen of Thierry Baudet partijleider blijft of niet. bestuur spreekt op Twitter van een bindend referendum. De voorbereidingen worden nu getroffen en de stemming zou binnen een week moeten zijn. Het RIVM heeft de indruk dat meer mensen zich houden aan de coronamaatregelen. Uit gedragsonderzoek blijkt dat meer mensen zich laten testen en drukke plekken mijden. Ook blijkt dat 1 op de 5 mensen een tijd in isolatie of quarantaine heeft gezeten. Het weer vanuit het westen bewolking en regen. In het oosten en zuidoosten nog even wat zon.